Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Komt voorlopig geen verbod op onverdoofd ritueel slachten. Na een urenlang debat bleek er vannacht in de Eerste Kamer geen meerderheid te zijn voor het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren. De Tweede Kamer ging eerder dit jaar wel akkoord met een ruime meerderheid. Staatssecretaris Bleker presenteerde tijdens het debat in de Senaat een compromis. Hij wil afspraken maken met slachterijen en de islamitische en joodse gemeenschap over onder meer de tijd dat een dier bij bewustzijn mag zijn. Ook wil hij regels over het aantal dieren dat ritueel wordt geslacht. Of er een meerderheid is voor het voorstel van Bleker is onduidelijk. Partijleider Tieme van de Partij voor de Dieren reageerde verrast op. Ze heeft tijd nodig om erover na te denken. GroenLinks is tegen de plannen van 26 EU-landen voor strengere begrotingsdiscipline. De partij denkt dat zo'n verdrag de crisis niet gaat oplossen omdat het de banken niet aanpakt... Daarnaast is het akkoord ondemocratisch en leidt het niet tot de nodige hervormingen, zei fractievoorzitter Sap in Pauw en Witteman. Het kabinet heeft bij plannen over Europa de oppositie nodig, omdat gedoogpartner PVV tegen is. Een meerderheid staat nog achter het plan voor aanpassing van het EU-verdrag. De 17 eurolanden komen in het voorjaar met een verdrag waarin onder meer staat dat er automatisch boetes komen voor landen die hun begroting niet op orde hebben... De andere EU-landen hebben gezegd dat ze zich bij dat verdrag aansluiten, op Groot-Brittannië na. De oprichtingspapieren van het computerbedrijf Apple hebben op een veiling bijna 1,2 miljoen euro opgebracht, tien keer meer dan verwacht. Het contract werd in 1976 ondertekend door de in oktober overleden Steve Jobs en de medeoprichters Steve Wozniak en Ronald Wayne. Wayne verliet Apple na 11 dagen omdat hij er toch niet aan mee wilde doen. Hij verkocht zijn aandeel van 10% voor 800 dollar. De papieren zijn gekocht door een Amerikaanse zakenman. Het weer, vooral in de kustprovincies wat buien.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 Van Rotterdam tot Hengelvelde. ik zoek het waar het dan ook licht. Ik speel de rol voor wat het waard is, voor de glans van we zoeken naar twee armen, als we zoeken naar een lach. Als we dicht tegen elkaar staan, zoek ik een zin die het doet.